Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Verenigde Staten bepalen binnen een paar dagen hoe de duizenden gevluchte Jezidis in Noord-Irak geholpen worden. President Obama denkt na over verschillende opties, zegt zijn veiligheidsadviseur. Volgens hem is een luchtbrug naar de berg waarop de vluchtelingen vastzitten een mogelijkheid. Ook is het maken van een veilige doorgang een optie, waardoor de Jezidis zelf weg kunnen. De veiligheidsadviseur wilde niet uitsluiten dat de VS ook militairen inzet voor een humanitaire missie. De Jezidis zijn op de vlucht geslagen voor IS-strijders. Een Braziliaanse presidentskandidaat is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De 49-jarige Eduardo Campos zat in een klein vliegtuig dat crashte in de kustplaats Santos. In de laatste peiling voor de presidentsverkiezingen op 5 oktober stond socialist Campos derde met zo'n 9% van de stemmen. President Rousseff, die ook weer meedoet aan de verkiezingen, legt haar campagne drie dagen stil vanwege het overlijden van haar tegenstander. Niet alle menselijke resten die in de jungle van Panama zijn gevonden... waren van Chris Kremers en Lisanne Vroon. Dat zegt de Panamese advocaat van de familie Kremers. De laatste resten werden begin deze maand gevonden... vlakbij de plek waar eerder wel overblijfselen van Chris en Lisanne zijn aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat de laatste botresten onder meer van een driejarig kind en een oudere vrouw zijn. Een getuige in de zaak tegen Julio Potsch blijft erbij dat de Argentijns-Nederlandse piloot heeft verteld over zijn betrokkenheid bij Argentijnse dodenvluchten. Twee oud-collega's van Porsche worden vandaag via een videoverbinding ondervraagd door de Argentijnse rechtbank. De piloot ontkent dat hij collega's heeft verteld over de vluchten. Hij wordt in Argentinië vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Het weer vanavond is het vrijwel overal droog. In de nacht neemt vanaf zee de kans op een bui weer toe. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld.